Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. President Obama ziet nadrukkelijk een rol weggelegd voor Egypte... om in het Gazastrookconflict te bemiddelen. Hij belde met president Morsi en prees zijn pogingen de situatie te stabiliseren. Egypte heeft zich opgeworpen om tussen Israël en Hamas te bemiddelen. Obama zal nauw contact houden met Morsi. Hij belde ook met de Turkse premier Erdogan, die eerder zei dat Hamas garanties van de VS wil in ruil voor een bestand. Obama zou bereid zijn daarover te praten. Obama riep verder premier Netanyahu van Israël in een gesprek op tot een snel einde aan het conflict, maar benadrukte het recht van Israël zich te verdedigen. Het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse, waar hartpatiënten mogelijk zijn overleden doordat een verkeerde diagnose is gesteld, gaat in gesprek met de nabestaanden van alle slachtoffers. Het ziekenhuis stelt een commissie in onder leiding van een onafhankelijke cardioloog om alle gevallen te onderzoeken. Nabestaanden krijgen van de commissie uitleg en ook worden eventueel gemaakte fouten met hem besproken. 2010 zijn in het ziekenhuis mogelijk 15 hartpatiënten overleden na een verkeerde diagnose. Een sportschool in Hoofddorp is vanmiddag korte tijd ontruimd geweest na een bommelding. Politie nam het dreigement zo serieus dat ook 20 naastgelegen woningen werden ontruimd. Explosieve opruimingsdienst heeft niets kunnen vinden in het sportcentrum. De sportschool hield vandaag een open dag vanwege het eenjarig bestaan. De Nederlandse mannenploeg heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Heerenveen... goud gewonnen op het onderdeel achtervolging. Sven Kramer, Jan Blokhuizen en Koen Verwij waren bovendien een halve seconde sneller... dan het baanrecord uit 2008. De Russische ploeg won zilver, brons ging naar Zuid-Korea. Eerder won de Canadese Christine Nesbit de 1500 meter. Ze finishte voor Marit Leenstra en Lotte van Beek. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Morgen begint bewolkt en dan juist in het oosten regen. Maar breekt de zon door. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NO.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 Daarvan aflevering 46. 16 november alweer van 2012. De lijst deze week 19 stijgers, 1 zittenblijver, 17 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen na 16 weken Train, 50 Ways to Say Goodbye... De Killers en Runaways verdwijnen ook, die stonden er 15 weken in. En 12 weken voor Cascada, The Summer of Love. Een goede week voor Pink. Try gaat 9 plaatsen omhoog, daarmee de snelste stijger. En Sam en de Womp en Bom zakken er 16 en zakken daarmee het snelst van allemaal. Langs genoteerd zijn Fun Some Night samen met Alanis Morissette Guardian. Beide plaatsen ondertussen alweer 16 weken in de lijst. Kijken we naar de onderkant van de lijst vinden we Michel Kiwanaka en zijn Bones op 40. De elfde week zakt hij van 37 naar die 40ste plek toe. Stemmen de wam bam bam in de achtste week dus flink vlies van 23 naar 39. En Alanis Morissette ondertussen alweer 17 weken in lijst met Guardians. Ze zakt wel van 31 naar 38 toe. Zakt dus Alanis Morissette daarna de eerste binnenkomer.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 Wel zakkend van eh, de 31 alweer naar 38. En Lana Del Rey die zal bij de gemiddelde muziekliefhebber onderhand wel bekend zijn. Dat betekent niet dat deze jonge Amerikaanse eenvoudig hits weet te scoren, want dat eh, gaat niet echt lukken. Ride was de laatste single die ze uit heeft gebracht van haar EP Paradise. Haar slecht scorende single tot nu toe. Erg verwonderlijk, dat is het ook weer niet. De hype rondom Lana Del Rey, die begon met videogames... is ondertussen alweer lang uitgedoofd. Haar muziek is niet bepaald vernieuwend en daardoor ook niet radiovriendelijk. Lana Del Rey zit er zelf niet echt mee en brengt gewoon een volgende single uit. Die heet Cola. En deze moet het succes van videogames toch wel weer een beetje gaan evenaren. Het lukt in ieder geval wel gedeeltelijk, want ze komt binnen in de lijst van Europa. Ze doet dat meteen op nummer 35. in Europa is de vraag. Het begin is er wel op 35 komt ze binnen. De single Cola. Dat is de eerste binnenkomen vandaag op 35. En op 34 vinden we de 28-jarige Australische superster Delta Goodrum. Afgelopen maand haar vierde studioalbum alweer uitgebracht, Child of University. En hiervan hoorden we al verschillende hits, Sitting on the Top of the World... en natuurlijk ook Dancing with a Broken Heart. Wish You Were Here is de volgende single en is weer ouderwets Delta. Minimale productie en eh, slechts Delta achter haar piano met haar betoverende stem. Het nummer zingt ze over het overlijden van een dierbare vriend... die omkwam tijdens een tragisch motorongeluk. Het resultaat is een prachtig emotioneel nummer... waarin iedereen die ooit een dierbare heeft verloren zich wel eh, kan herkennen. ook het Australisch publiek heeft ondertussen Wish You Were Here Mazaal ontarmd. En eh, het kwam meteen op top 5 winnen binnen een maand al de gouden status bereikt daardoor in Australië. De mogelijkheden voor een zeer succesvol albumcampagne voor Child of University wist Delta Goodham dus hier wel mee te maken. Eén ding is zeker, Delta is dus weer terug in de lijst van Europa. Wish You Were Here is nummer 34 deze week in de lijst van Europa. Wish You Were Here. Ze komt deze week binnen op plek 34. Het geeft ons mooi even tijd om nog achterom te gaan kijken. Want op 40 eh, vinden we Michel Kiwanaka en Bones. De laatste week zak naar 39. Sam en de Womp en Bom Bom. Alanis Morissette, Guardian, zakt naar 38. Maar wel 17 weken genoteerd. Daarmee een van de twee langsgenoteerde genoteerde platen. Usher and Dive zak van 24 naar 37. Nieuw Let Me Love You in de 14e week zak het van 32 naar 36. 35 was er voor Lana Del Rey en haar cola. En 34 Delta Goodrem Wish You Were Here. 33 is voor Fun Some Nights, ook 17 weken genoteerd, zakte 7 plaatsen naar beneden. En van 28 zakken naar 32, ook weer Delta Goodrem, maar dan Dancing With A Broken Heart. Mike Rosberg, dat is een eh, Britse singer en songwriter... die al in 2007 door volk beïnvloede indie popmuziek maakte. In het begin werkte Rosberg samen met componist Andrew Phillips in de vierkoppige band. In 2009 verliet Phillips die band en eh, uiteindelijk zou Rosberg onder de naam van zijn vroegere band Passenger doorgaan als een solo-act. Eind augustus vergeet Passenger 5 album All the Little Lights, waarvan de lead single Let It Go op het punt staat een gigantisch grote hit te gaan worden. 3FM eh, pakte hem als eerste op hier in Nederland. En ondertussen gaat hij ook in Nederland als een gek vooruit in plaats van Passenger.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 Leona Lewis. Childish Gambiono. En in de tweede week gaan ze omhoog. Hè? 35 vorige week, nu 29 Trouble. Manfred and Sons, The Lover of Delight. Vorige week nieuw binnen op 38, nu al omhoog naar 30. En op 31 komt die binnen Passenger en Let Go. Die plaat gaat nog eh, hoge ogen gooien in Europa, denk ik zo. Ellie Golding. In de derde week omhoog van 34 eh, naar 28. Anything could happen. to me. down, still I'm hopelessly in love. Florence Wall. Sweet Nothing. Vorige week nog 27. Deze week twee plekken verder omhoog naar 25. Net op 27, zes plaatsen winst in de zesde week voor Loreen and My Heart Is Refusing Me. Ellie Golding hoorde je ook nog daarvoor op 28. Anything Could Happen. Dit is de nummer 24, vijf plaatsen winst in zijn derde week voor Lawson Standing in the Dark. about the conversation. I know I'm not one to change. I've never deze week voor Olly Murs en Flowrider, de Troublemaker. Nummer 30, 8 plaatsen winst in de tweede week voor de Manfred Sons, Lover of the Light. 6 plaatsen winst in de tweede week voor Leona Lewis en Trouble. 28 is er dan voor Ellie Golding, Anything Could Happen. 27 in de zesde week Loreen, My Heart Is Refusing Me. je dan de One Day Reckoning Song in de twaalfde week zak het van 19 naar 26. En van 27 naar 25 gaat eh, Colvin Harris en Florence Wells Sweet Nothing. Lawson Standing in the Dark in de derde week omhoog van 29 naar 24. David Guetta via de She Falling Into Pieces in de 13e week zak het van 17 naar 23. Molly Mears en Flowrider net dus op 22 drie plaatsen in de vierde week voor hun Troublemaker. En Pink and Try staat nu twee weken in de lijst. Vorige week stond zij nog op nummer 30. Deze week gaat ze omhoog naar 21.